Ze zijn teruggehaald naar Nederland. De drie worden verdacht van verduistering, valsheid in geschriften en oplichting. De commandant van de basis in de provincie Kunduz deed aangifte bij de marechaussee in Afghanistan en die onderzoekt de zaak. Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft alle Nederlanders in Jemen het dringende advies om dat land te verlaten. Gisteren werden Nederlanders al ontraden om het eh, land te bezoeken. Reden zijn de verhoogde terreurdreiging en de stammenconflicten in de regio. In Jemen zijn nu 40 geregistreerde Nederlanders. Zes van hen werken op de ambassade. Het ministerie weet nog niet of ook zij teruggehaald worden. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië raden hun burgers ook aan om Jemen te verlaten. De twee landen halen ook hun diplomatiek personeel uit het land terug. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is er geen gerichte dreiging tegen Nederland... maar kunnen overal westerse doelen worden aangevallen. De PVV wil opheldering van minister Timmermans over een mail van de Nederlandse ambassadeur in Australië. In die mail van begin februari verzocht de ambassadeur consuls en hun medewerkers om niet naar bijeenkomsten te gaan waar Geert Wilders die maand zou spreken. Heel raar en vreemd, dit kan niet door de beugel, zei Wilders tegen het ANP. Hij vindt dat een ambassade niet mensen van consulaten mag verbieden om naar hem te luisteren. Voetbalanalist René van der Gijp blijft bij zijn uitspraken over homoseksuelen. In het tv-programma Voetbal International zei hij gisteravond dat voetbal niks voor homo's is... en dat er ook maar weinig homoseksuele voetballers zijn. Onder meer de KNVB deed de opmerkingen af als onzinnig. In het NOS Radio 1-journaal zei Van der Gijp dat hij geen begrip had voor de opmerking van het COC... dat homoseksuelen zich in het voetbal bedreigd voelen. Volgens hem is homoseksualiteit in het voetbal volstrekt geen issue. Het weer. In het oosten kan nog een bui vallen. Morgen veel bewolking en ook flink wat regen, voornamelijk in het oosten, bij een graad of 21. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad is de A8 Amsterdam richting Zaandam nog steeds dicht tussen de knooppunten Koenplein en Zaandam. Volgens Rijkswaterstaat duurt dat nog tot een uur of acht vanavond. Verkeer kan het beste omrijden via de A9. Staan nu files op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor knooppunt Badhoefdorp 2 kilometer. Op de A5 Hoofddorp richting Haarlem voor Westpoort 3 op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij knooppunt Badhoefdorp 2 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam tussen knooppunt Amsterdam Oud-Zuid 2 kilometer. Tussen afrit Haarlem en knooppunt Koenplein 5. Andere kant op tussen afrit Volendam en knooppunt Koenplein 2 kilometer. En tussen knooppunt Koenplein en Hemhavens 2 kilometer. Daar is bij de Koensen nog steeds de rechte reishok dicht.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 me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno Me alevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese y desde que tú te fuiste yo solo tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama, baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. A enterrártelo cuando quieras, mamita. negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde, tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor, respiré ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo, tengo la camisa negra mi cama.